Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Utrecht Studentenkoor heeft de Sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een powerpoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit. De vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld... waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een aantal, onbekend aantal leden is geschorst en een aantal ouders zegt aangifte te doen. Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony ter Horst doodgeschoten... nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. De internationale wielerbond UCI heeft groen licht gegeven... voor de innovatieve tijdrithelmen van Visma Lease Bike. De zogenoemde Space-helmen vielen op tijdens de individuele tijdritten... in Tirreno Adriatico en Parijs-Nice. De UCI zegt dat ze mogen, maar maakt zich wel zorgen over de trend in tijdrithelmontwerp. Die zich meer richt op prestaties dan op de essentiële veiligheidsfuncties bij een valpartij. Raymond van Barneveld heeft zijn eerste darts-titel in ruim drie jaar gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zegen 17.500 euro. Het weer vannacht af en toe opklaringen. En dan taalt de temperatuur ook naar een graad of 4.